is nieuws van 10 uur. Jeroen van Kan met het NOS Straks om 11 uur komt de commissie Oosting met een aanvulling op het rapport over de Teven-deal. Centraal staat de vraag wie opdracht gaf om niet langer te zoeken naar het bonnetje van de overeenkomst met crimineel Kees H. ICT'ers hadden het computerbestand bijna gevonden, maar mochten toen niet verder zoeken. De lege V&D-panden in Breda en Tilburg zijn verhuurd. De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay trekt erin. Na een verbouwing gaan de winkels volgend jaar open. Hudson's Bay heeft ook al een pand in Amsterdam gehuurd. De komende twee jaar wil het Canadese bedrijf 20 warenhuizen in Nederland openen. De ultranationalist Lieberman wordt de nieuwe minister van Defensie van Israël. Lieberman heeft dat zelf bekend laten maken. Later vandaag komt de officiële bekendmaking. De vorige minister stapte vorige week op. Lieberman was vroeger minister van Buitenlandse Zaken. Hij staat bekend als een ondiplomatieke hardliner. Hij vindt dat zoveel mogelijk Palestijnen het land uit moeten. De PVV wil dat alle AOW'ers er onmiddellijk 300 euro bij krijgen. Volgens oppositiepartijen moeten ouderen ervan profiteren dat de rentelasten van de staat vorig jaar zijn gedaald. Mogelijk gebeurt dat ook dit jaar. PVV-leider Wilder zegt dat de ouderen moeten worden gecompenseerd omdat hun pensioenen onder druk staan door de lage rente. De kans dat de PVV zijn zin krijgt lijkt klein, wel zei premier Rutte vorige week dat hij de koopkracht van ouderen op peil wil houden. In Ouwehands Dierenpark in Renen zijn twee zeldzame witte tijgers doodgegaan. Het mannetje en het vrouwtje waren 15 jaar. Witte tijgers leven alleen in dierentuinen. Door hun opvallende kleur kunnen ze in het wild niet overleven. Volgens Ouwehands Dierenpark zijn de tijgers bezweken aan nierfalen. Het weer bewolkt en misschien een lichte bui, later ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Komende dagen wordt het warmer, maar er is ook meer kans op een regen- of op een onweersbui. Dit was ZFM.